Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Motorclub Satudara wordt de activiteiten. Het verbod gaat direct in. De rechter spreekt van een cultuur van geweld binnen de motorclub. Satudara maakt zich schuldig aan activiteiten die een duidelijke inbreuk maken op de openbare orde. Eerder al werd motorclub Bandidos door de rechter verboden. De politie in Landgraven heeft een onbekend aantal tips binnengekregen over de dodelijke aanrijding bij Pinkpop. Een witte bestelbus reed vanmorgen vroeg in op een groep festivalbezoekers. Eén voetganger kwam om het leven, drie raakten zwaar gewond. De bus ging er vandoor en is nog niet gevonden. De politie heeft luchtfoto's van de omgeving gemaakt... en de politie in Duitsland en België ingeseind. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De slotfestiviteiten op de campings van Pinkpop zijn afgelast vanwege het dodelijke ongeluk. Normaal is er altijd een feestelijke afsluiting, maar die gaat nu niet door. Google investeert ruim een half miljard dollar in de Chinese webwinkel gday.com. Het is de bedoeling dat de producten van gday een prominente plek krijgen in de zoekresultaten van Google Shopping. De Amerikanen krijgen in ruil voor de investering een aandelenpakket. De timing is opmerkelijk, gezien de handelsoorlog die vooral tussen de VS en China woedt. De investering betekent volgens Google niet dat de zoekmachine ook weer actief wordt in China. De diensten van Google zijn in China geblokkeerd vanwege een conflict over online vrijheden en een aanval van hackers. Het weer dan nog bewolkt en af en toe regen of motregen. Later wat meer zon en het wordt 17 tot 22 graden.